Ze zien meer in uitbreiding van de regionale systemen die er nu al zijn voor het uitwisselen van medische informatie. Volgens de drie grote huisartsenorganisaties is dat logisch, omdat de zorg over het algemeen ook regionaal is georganiseerd. Het elektronisch patiëntendossier van minister Klink stuit op veel kritiek, onder meer omdat de privacy van patiënten in het geding zou zijn. Huisartsen hikken daarnaast aan tegen de kosten van een nieuw landelijk systeem. Daarom breiden ze liever de bestaande regionale systemen uit. Bij de Comoren, een eilandengroep ten oosten van het Afrikaanse vasteland, zijn 21 migranten verdronken. Elf mensen konden worden gered. Hun boot brak in zwaar weer in twee stukken. De migranten probeerden het Franse eiland Mayotte te bereiken, dat zo'n 200 kilometer van de Comoren af ligt. Zo'n 40% van de 200.000 inwoners van Mayotte is illegaal. Vorig jaar werden 16.000 Comorezen door de Franse autoriteiten teruggestuurd. In China zijn twee kinderhandelaren geëxecuteerd. Ze waren ter dood veroordeeld omdat ze zeker 15 kleine kinderen hadden ontvoerd en verkocht. Kinderhandel is een groot probleem in China. Jaarlijks verdwijnen er duizenden baby's en peuters, al zijn er geen exacte cijfers bekend. Vooral voor jongetjes wordt veel geld betaald vanwege de een-kind-politiek en de voorkeur die veel ouders hebben voor een zoon. In april begon de Chinese regering een grote campagne tegen de kinderhandel. Sindsdien zijn honderden kinderen gered uit de handen van criminelen.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 I'll be stars up in the heavens.